Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een geheime operatie om Amerikaanse gijzelaars te bevrijden... uit de handen van de Islamitische Staat is eerder deze zomer mislukt. Tientallen Amerikaanse commando's werden boven Syrië gedropt... maar konden de gijzelaars niet vinden. Het was de bedoeling om onder andere journalist James Foley te redden. Dat is de Amerikaan die door een IS-strijder is onthoofd. Het parlement van Thailand heeft junta-leider Prayut gekozen tot premier. Sinds het leger in mei de macht greep in Thailand is Prayut al de machtigste man en was de enige kandidaat voor het premierschap. Prayut belooft politieke hervormingen en nieuwe parlementsverkiezingen. De Verenigde Staten waarschuwen onder meer Nederland voor scheurtjes in F-16's. Vorige maand ontdekten de Amerikanen scheurtjes in een romp van een tweezitsvariant van het gevechtsvliegtuig. Sindsdien staan er tientallen toestellen aan de grond. Het is niet bekend of het ministerie van Defensie al opdracht heeft gegeven om de f 16 te onderzoeken. In Brussel is ingebroken in de dienstauto van de Belgische premier Di Rupo. Een dief heeft onder meer een aktentas en een laptop meegenomen, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad. Er zou belangrijke informatie zijn buitgemaakt over de binnenlandse politiek en de Belgische koninklijke familie. Tijdens de diefstal stond de premier in de sportschool. Zijn chauffeur was onderweg naar een boekhandel. Medewerkers van Natuurhistorisch Museum Naturalis gaan vandaag bij Katwijk een dode walvis onderzoeken. Het dier werd gisteren naar de kust gesleept. Het lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Het is een van de grootste walvissen die ooit voor de Nederlandse kust zijn gevonden. Hij is ongeveer 14 meter lang. Het weer.